Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Nederlanders hebben op de Spelen in Rio drie finale plekken in de wacht gesleept. Epke Zonderland op rekstok, Juri van Gelder op ringen en Bart Durlo op de meerkamp. Zonderland was na zijn oefening al bijna zeker van een finale plaats. Bij de kwalificaties zette hij de derde score neer. Van Gelder ging als achtste naar de finale. Durlo moest op de meerkamp bij de beste 24 eindigen en hij werd veertiende. e dat is de eerste Nederlandse turner ooit die zich plaatst voor een Olympische meerkampfinale. Als team lukte het de Nederlandse turners niet om in de finale te komen. Oranje eindigde in de kwalificaties twee plaatsen te laag. De estafettezwemsters kunnen later vannacht voor de eerste Nederlandse medaille zorgen op de Spelen. Zij plaatsten zich gisteren voor de finale van de 4 keer 100 meter vrije slag. Syrische rebellen zeggen dat ze de omsingeling van Oost-Aleppo hebben doorbroken. Ze zouden de regeringstroepen hebben verjaagd en contact hebben gemaakt met hun bondgenoten. Daarbij zouden ze ook een complex van het Syrische leger hebben veroverd. Staatsmedia in Syrië ontkennen de doorbraak. De rebellen begonnen vrijdag met hun aanvallen om een doorgang naar het belegerde Oost-Aleppo te forceren. Dat was volledig omsingeld door troepen van president Assad. De rebellen willen voorkomen dat de stad volledig in handen valt van Assad. KPN en Fox Sports hebben een akkoord bereikt over de doorgifte van de Fox Sports-zenders met onder meer live wedstrijden van de eredivisie. KPN gaat Fox Sports meer betalen, maar de zenders komen niet in het basispakket, zoals Fox Sports wilde. Het blijft dus zo dat alleen klanten met een speciaal abonnement live eredivisiewedstrijden kunnen kijken. Volgens KPN wordt het basispakket niet duurder. Het weer, het is overal droog vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag is het ochtends overal redelijk zonnig, maar smiddags is het weer flink bewolkt... en kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt wel warm bij 22 tot 25 graden.